De afgelegen villa is eigendom van Defensie en wordt streng bewaakt... waardoor er weinig mogelijkheden zijn voor pottenkijkers. Vier keer eerder werd in de villa de basis gelegd voor een kabinet. De laatste keer voor het kabinet Schoof man die gisteren werd opgepakt voor de schietpartij op een unie in de buurt van Boston is weer vrijgelaten. Bij de schietpartij werden twee studenten doodgeschoten in de stad Providence. Negen anderen raakten gewond. Het gebeurde tijdens examens. Waarom de schutter het vuur opende is niet duidelijk. Raadsleden kappen er steeds vaker mee. Komt door een te hoge werkdruk, meldt Nieuwsuur. Ruim 1 op de 7 stapte de afgelopen termijn op uit de lokale politiek. Gemeenteraadslid zijn doe je als een deeltijdbaan, maar het is lastig te combineren. Jongeren vinden het steeds minder aantrekkelijk. Ik sta voor de klas, ik geef les bij de opleiding bestuurskunde. Dus, dus mensen die opgeleid worden voor het werken voor de overheid... maar ook vaak wel nadenken over politieke ambities. En ik merk steeds vaker dat ik gesprekken heb met jonge mensen die zeggen van... nou heb ik daar eigenlijk wel trek in? In wat voor bad kom ik eigenlijk terecht? De club van raadsleden wil dat er meer ondersteuning komt. Ook moet verlof beter geregeld worden en willen ze meer salaris. En treinreizigers tussen Zeeland en Brabant konden vanochtend ontbijten met een bijzondere snack. De nieuwe dienstregeling van de NS is ingegaan. Daar is een oplossing gevonden voor een vervelende overstap in Roosendaal. Om dat te vieren werd een combinatie uitgedeeld van twee specialiteiten. Worstenbrood en Zeeuwse bolussen, oftewel de worstenbolus. Deze verslaggever van Omroep Zeeland had één vraag. Durft u? Ja, tuurlijk. Echt? Ja, tuurlijk. Een worstenbolus heet het, hè? Ja, ja, ja. Oh, ik kan maar open. Nou, dan gaan we het openmaken. Ik heb ontbeten, maar... Maar <laughs> ah, je zegt u geen nee tegen? Ik zeg hier geen nee tegen. Nee, absoluut niet. Het voelt heel plakkerig aan, dus is eh, een bolus. Ja, en niet meer dan dat eigenlijk. Precies. En dan het weer. Nou, droog met in het binnenland volop zon. In het westen en noorden is het grijs, maar ook daar breekt het open.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 Informateur Letchert overlegt vandaag op landgoed Zwaluwenberg in Hilversum... met D66, CDA en VVD. Partijleiders Jette, Bontebal en Jesselgus en de tweede personen van de partijen zijn daarbij aanwezig. Het demissionaire kabinet wil een specifieke groep verwarde mensen gedwongen laten opnemen. Het gaat om mensen die een strafbaar feit hebben gepleegd... maar voor wie TBS een te zware maatregel is. Zij kunnen ook niet in de gewone GGZ-zorg terecht. Het weer droog en op steeds meer plaatsen zon. In het noorden en westen nog hardnekkige bewolking.